Eurostar waarschuwt wel dat treinen nog op het laatste moment kunnen uitvallen. Mensen voor wie een trein is geannuleerd kunnen kosteloos omboeken of hun geld terugkrijgen. Weer problemen op het spoor. In de Amerikaanse staat Kentucky is een goederentrein ontspoord. 31 wagons raakten daarbij van de rails. Niemand raakte gewond, maar sommige wagons stonden in brand en er lekte gesmolten zwavel uit. Vanwege de giftige rookwolken werd een groot gebied rond de plek van het ongeluk afgesloten. Het is nog niet duidelijk hoe de trein kon ontsporen. Bondskanselier Merz roept Duitsers op om rustig te blijven... en vertrouwen te hebben in het beleid van zijn regering. Dat zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij verwijst daarmee onder meer naar de dreiging uit Rusland... maar ook naar binnenlandse kwesties, zoals de hervorming van het pensioenstelsel. Dat was afgelopen jaar een heet hangijzer in de Duitse politiek. En darter Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het WK. Hij verloor de achtste finales met 4-1 in sets tegen de schot Gary Anderson. Ook Kevin Doet strandde in de achtste finale. Hij verloor van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Een andere Nederlander, Gian van Veen, wist zich eerder op de avond wel te plaatsen voor de kwartfinale. Hij won met 4-1. Er trekken buien over het land en daardoor kan het verraderlijk glad worden. In bijna het hele land geldt code geel. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je door flitsmeister. Met nog één flitser op de A67. Venlo Eindhoven bij Venlo opgepast daarbij 74,9. Fijne reis. 538. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro.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 Ja, ik vind het nog steeds bizar om te zeggen, maar het is gewoon de laatste nacht van 2025. Dankjewel dat je wilt doorkomen bij de hits van 158. Maal Smit, Somber, ze komen eraan. Naar Robin Tick. If you what I'm trying to say. try to domesticate 538. Je hoorde When We Were Young. De 538 Party Top 1000. Deze plaat vonden we trouwens terug in, eh, op plek 287 in de 538 Party Top 1000. Het is de lijst met de meeste aangevraagde hits tijdens 538 DJ's on Tour. En mocht je geen idee hebben wat 538 DJ's on Tour is... dat zijn, nou ja, eigenlijk zegt het al, allerlei 538 DJ's die het hele land doortrekken... om in de grootste feesttenten van Nederland de grootste feestjes te bouwen. En daarbij wordt natuurlijk regelmatig wel een keer een liedje aangevraagd. Nou, en de duizend meest aangevraagd van dat soort liedjes... die hoor je dus al de hele week hier bij 538 voorbij komen. Zodat we zeker weten dat jij het eh, jaar echt heerlijk kunt afsluiten. Vandaag is de grande finale dag. Om 6 uur zometeen gaat de lijst verder. En dan om 6 uur vanavond weet je dan eindelijk wie er op nummer 1 staat. En welke plaat het meest aangevraagd wordt in de Nederlandse feesttenten. En vanaf 6 uur gaat de lijst dus weer verder. En eerst Madonna, Holiday, Olivia Link komt eraan. En dit is de nieuwste van Somber, 12 to 12. met Madonna. Je hoorde Holiday. Jullie van hier op deze woensdag 31 december 2025. Het jaar is eh, bijna voorbij, maar... Ik weet niet hoe gelukkig jij nu bent in de liefde... maar als je nog geen liefde hebt eh, gevonden... dan kan het maar zo zijn dat je 2025 alsnog afsluit... met de liefde van je leven dankzij deze tip. Ja, hoe dit precies zit ga je zo meteen horen op 538. Ook is goede muziek onderweg voor je. Smash Mouth, Dance Match van Jack en Taylor Swift. Ze komen eraan. En eerst op 538 Olivia Dean. Dit is Men Haar Niet.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 elkaar. We ben nou elkaar? enig idee wat de meest aantrekkelijke taal is van de wereld? Nee, nee helaas, het is, het is niet het Nederlands. Ik had het ook gehoopt, maar eh, nee. Ja, ga je helemaal verdrietig maken nu. Nederlands staat onderaan als het gaat om meest aantrekkelijke talen. <laughs> Zelfs het Duits staat nog boven ons. Nou, ja, bizar eigenlijk, maar goed. Nee, bovenaan de talen die je moet spreken om een beetje aantrekkelijk gevonden te worden... zijn de Zuid-Europese talen zoals eh, Portugees, Spaans, maar ook Frans. En de man die net hoorde op 538 Stromae, die zingt natuurlijk in het Frans. En daarom heeft het liedje ook een Franse eh, titel. Dus bij deze hoorde je Stromae bij 538 en Allons Dans. Nou, ik hoop dat het gewerkt heeft.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 bij 538. Je hoorde All Star. Kilian van Luit hier op deze heerlijke woensdag 31 december 2025. Het is de laatste nacht van, uh, van dit jaar. We tellen lekker af naar een nieuw jaar 2026. Al moet ik zeggen, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... voor wie het deze week gewoon een normale werkweek is. Zo ook voor uh, die is niet aan het aftellen naar het nieuwe jaar... maar naar het aftellen naar het weekend. Een hele goede nacht, Kilian. John hier. Hey, de week is weer door midden. Weekend weer in zicht. Haha, op naar de ballen hey, lekker jongen. Het zijn hits van 538 met zometeen uh, Taylor Swift. Ook eh, Jason Derulo en Ron Day komen eraan. En als ik iets voor je kan doen... Je bent altijd welkom via de gratis app van 538. Zo stuurde Ronald met dit. Yo, 538, die Dance Match, is lekker man. Kun je die verdraaien? draaien? Thanks. Ja, natuurlijk. De Dance is deze week in de handen van Afrojack en Emo. Dit is de nieuwste. En die heet Rivers. All the time. I know I will be fine. it just hurts. Can't let drown bij 538. Je hoorde Hard to Say Goodbye. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Woensdag 31 december 2025. Nog maar een paar uurtjes van dit jaar. En dat betekent dat je ook nog maar een paar uur hebt om zomaar 10.000 euro rijker te zijn in de Vuidrecht Studio staat nog steeds één koffer, Het gouden koffertje met daarin het bedrag van 10.000 euro. En nog één stem van één bekende Nederlander. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen wie die bekende Nederlander is. Heb je het antwoord goed, ga je vandaag nog naar huis met ruim 10.000 euro opgeven kun je nog steeds doen. 538.nl, doe dat vooral. Want wie weet ga je dat jaar uit met 10.000 euro op je bankrekening. Dat is toch lekker zijn, toch? 538.nl, dat is waar je moet zijn. Jason Derulo, Chris Cross Amsterdam, ze komen eraan. En dit is Taylor Swift. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch blow. drowning and deceived. All oh, because you came for me. fate of Ophelia.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 om ook deze laatste nacht van 2025 echt heerlijk door te komen. Ik zie onder andere de nieuwste en Sharon, Davina Michel en zelfs Robert Maas voor je klaarstaan. Dus ik denk dat dat echt een hele goede laatste nacht gaat worden van 2025. En vanaf 6 uur dan hoor je ze natuurlijk weer, hè? Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 show. Waar het vandaag ook nog een keer de grote finale dag is van de Vaatrecht Party Top 1000. Dus we kunnen zeggen, we gaan echt knallend het jaar uit. Hey, fijne nacht nog, fijne jaarwisseling natuurlijk. En eh, ja, zoals we zo mooi kunnen zeggen nu, eh, tot volgend jaar!